Citydijkers met het NOS Journaal. Distributiecentra van flitsbezorgers mogen in Amsterdam voortaan alleen nog maar op bedrijventerreinen komen. En niet meer in woonwijken. De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan goedgekeurd waarin dat is geregeld. Omdat flitsbezorgers beloven boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen... liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij hun klanten. dat levert veel overlast op... Amsterdam kondigde vorig jaar daarom al deze zogenoemde dark stores uit woonwijken te willen weren. Extreem weer heeft vorig jaar een recordbedrag aan schade veroorzaakt. De verzekeraars keerden een bedrag van ruim 886 miljoen euro uit. De meeste schade ontstond tijdens de drie stormen in februari vorig jaar. Daarbij kwamen toen ook vier mensen om het leven. Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor... De verzekeraars waarschuwen dat dat de samenleving steeds meer geld gaat kosten. Voorzorgsmaatregelen zouden de schade wel kunnen beperken. Het KNMI werkt ook aan een nieuw systeem... om bewoners eerder te kunnen waarschuwen in gebieden waar schade kan ontstaan. Ongeveer 2,2 miljoen mensen werden vorig jaar slachtoffer van cybercrime. Volgens het CBS werden ze vooral vaak opgelicht. Bijvoorbeeld als een bestelling bij een webshop niet werd geleverd. Maar ook online bedreigingen worden genoemd. Een op de vijf jongeren zegt het afgelopen jaar wel eens online gepest of gestalkt te zijn. De man die vrijdag op het spoor werd geduwd van station Belmer Arena in Amsterdam... zou kort daarvoor een minderjarige jongen hebben aangerand. De man zou hem ongevraagd hebben gezoend. Er is aangifte van gedaan. Een groep jongeren sprak de man op de drop aan... en toen hij de jongen weer aanraakte ontstond er ruzie en viel de man op het spoor.